Dat blijkt uit onderzoek van het VARA-radioprogramma Vroege Vogels. Volgens Vroege Vogels zijn de verliezen nog nooit zo groot geweest in de 19 jaar dat het programma dit onderzoek doet. Grootste verliezer is Natuurmonumenten, dat 52.000 leden minder telt dan in 2008. Ook Greenpeace verloor met ruim 27.000 leden flink. Ondanks een verlies van 17.000 donateurs staat het Wereld Natuurfonds nog steeds op de eerste plaats. Het aantal leden en donateurs van dierenbeschermingsorganisaties is wel toegenomen. Zo kreeg de Nederlandse organisatie WSPA, die zich onder meer inzet tegen de commerciële uitbuiting van wilde dieren, er bijna 19.000 leden bij. En ook de stichting AAP kreeg ruim 11.000 leden meer en donateurs. De politie van Utrecht heeft een 35-jarige wegpiraat aangehouden. De man reed met 135 km per uur over de Amsterdamse straatweg in Utrecht. Dat was 85 kilometer te hard. De wegpiraat moest een rijbewijs inleveren. De man had geen verklaring voor zijn levensgevaarlijke rijgedrag. De rechter zal de hoogte van de boete bepalen. Het aantal doden door de brand in de nachtclub in de Russische stad Perm is gestegen tot 111. Ruim 80 zwaargewonden zijn naar brandwondencentra in Sint-Petersburg en Moskou gevlogen om daar te worden behandeld. Gevreesd wordt dat velen van hen het niet zullen overleven. De brand afgelopen vrijdag ontstond nadat er vuurwerk in de nachtclub was afgestoken. Daardoor vloog het plastic plafond in brand. Binnen enkele minuten stond de club in lichterlaaien. De twee eigenaren van de nachtclub in Perm zijn aangehouden en in het Russische parlement zijn vragen gesteld over nieuwe wetgeving op het gebied van brandveiligheid. Het weer overwegend bewolkt en regen.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 Vanaf mijn tienerjaren. Ik heb een groot aantal uitvoeringen verzameld en daar al een aantal van laten horen. Deze was van tenorspeler Stan Getz. Voorlopig stop ik er maar weer even mee... Maar zoals gebruikelijk laat ik er nog eentje horen. Ditmaal weer een vocale versie. Jazz-bariton Billy Eckstein met voorlopig de laatste Serenade in Blue. joys we used to know many moons ago. Once again, your face comes back to me, just like the theme of some forgotten melody. of my memory serenade in blue. It seems like only yesterday a small cafe, a crowded floor. And as we dance the night away, I hear you say forevermore song became a sigh, forevermore became goodbye. But you remained in my heart. Tell me, darling, is there one little spark, or only lonely ashes of the flame we once knew? Should I go on whistling in the dark? Serenade blue. I watched as love grew cold and faded away, like nightshades that come creeping and cover the day. I wonder if there's still a spark, or should I whistle in the dark? Sail De saxofoniste en een vibrafonist waren te horen in een jazzklassieker die aanvankelijk bekend is geworden door het pianospel van de componist van dit nummer, George Shearing. Daarna is het door velen gespeeld. En nu werd dat gedaan door de saxofonisten Eddie Lockjaw Davis, Sonny Rollins en in de hoofdrol Dexter Gordon, met op de vibrafoon Lionel Hampton. Uiteraard was dit de Lullaby of Birdland. De Amerikaanse jazzcrooner Mel Tormé is eigenlijk nooit goed doorgebroken in Europa. Hij had de grote pech dat Frank Sinatra een tijdgenoot was. Hij had ook geen goede relatie met de maffia. En hij was veel bescheidener dan Good Old Frankie. Maar Tormé was een stuk veelzijdiger dan Sinatra. Hij had een prachtige stem en dictie, componeerde zelf ook veel, speelde piano, kon drummen en heeft diverse boeken op zijn naam staan. Ik heb hier een bijzondere opname waarop bariton saxofonist Jerry Mulliken hem begeleidt in een song die Mulliken ook heeft geschreven. Meld hem mee en Jerry Mulliken in The Real Thing. This is our brand new song, music by the great Jerry Mulligan. It's called The Real Thing. You'd think by now I would have learned my lesson. You'd think at least I would have grown more wise. What I once thought could never reoccur is taking place before my eyes. I can't believe what's happening is true. I have this awful sense of deja vu. This couldn't be the real thing. Ask me, I've been in love before. I've known the pain and heartaches and tears. This couldn't be the real thing. Not now, not knowing what I know. I fought against these feelings for years. And yet, this sudden weakness of absolute conviction that she's the very one to conquer all my foolish fears. How could this be the real thing? I thought I'd left that all behind much better safe than sorry. I swore. Yet here I stand before her, saying that I adore her. I guess I'll try the real thing once more. How could this be the real thing? I thought I'd left that all behind. Much better safe than sorry, I swore. Here I stand before her, saying that I adore her. I guess I'll try the real thing. You'd think blessed. Mm-hmm. <laughs> paar weken geleden draaide ik een eh, bijzondere cd van Duke Ellington, namelijk met opname in kleine bezettingen. Ellington hield erg van experimenteren en speelde vaak met enkele sterren uit zijn big band net gecomponeerde muziek om te horen hoe het klonk en of het kon worden uitgebreid in een arrangement voor de hele band. En daarnet draaide ik het proefnummer All Too Soon, waarin onder andere Harold Asby op tenor Cat Anderson op trompet waar het horen naast uiteraard de Duke op de piano. Ik beloofde al eerder na het vertrek van Sinterklaas de kerstsfeer alvast op te roepen. En dat stond ook op het lijstje van de Sint die zijn goede vriend de kerstman alle succes wil toewensen. Ooit componeerde de net beluisterde Mel Tomé de mooie Christmas Song. En tenor saxofonist Dexter Gordon maakte er deze ballad van. MUZIEK kippenveltrekkende uitvoering van Blues in the Night. Gezongen door Eva Cassidy, wie vroegtijdige dood nog altijd door velen wordt betreurd. Vandaag opgedragen aan een trouwe CFM-luisteraarster in Dokkum. Het lijstje van eh, Sinterklaas vermeldde een verzoek dat ik totaal niet achter hem had gezocht. Een nummer van de big band van clarinetist Artie Shaw. Ik heb de man jaren niet gedraaid, Sint, maar ik vond het mooie. Jungle Drums met de band van Artie Shaw. Thank you. Ik vond een mooie, zeer belegen cd van vibrafonist Mal Jackson. Uit 1958, waarop hij onder meer speelt met tenor-saxofonist Coleman Hawkins, gitarist Kenny Burrell, pianist Tommy Flanagan, bassist Eddie Jones en drummer Connie Kay. En samen speelden zij zo net Close Your Eyes. In het kader van de naderende kerst nog maar even een jazzy kerstlied. Het werd in, 19, sorry, nee, in 1857 gecomponeerd door de Amerikaan James Piermont en kreeg eerst de naam One Horse Open Sleigh. Maar dat bekte niet lekker, dus het werd al gauw Jingle Bells. Hier gezongen en op de piano gespeeld door Freddy Cole, broer van de al vele jaren geleden overleden Nat King Cole.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 Hey, I jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in one horse open sleigh. Hey, I jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one horse open sleigh. Met een mooie ballad kwam een eind aan deze CFM Jazz. Samengesteld door Sinterklaas en Tom Hendricks die het ook presenteerden. Het nummer was natuurlijk Smoke Gets In Your Eyes. Gespeeld door trompetist Clifford Brown. Zometeen gaan de winkels open en dan kunnen we ons overgeven aan het eh, gezellige oud-Hollandse familiespel cadeautje ruilen. En jullie kunnen natuurlijk ook eh, gezellig thuis blijven en met Jaap Koper de muziekboulevard opgaan. En natuurlijk is er volgende week zondag weer CFM Jazz. Dus zeg ik samen met de cornetspeler Ned Adderley, We'll be together again.